Direct na de val van het kabinet werd Balkenende door het bestuur tot kandidaatlijsttrekker uitgeroepen. Na het tegenvallende resultaat bij de gemeenteraadsverkiezingen groeide erover onrust. Maar partijvoorzitter Van Heeswijk zei na de bestuursvergadering van gisteravond... dat Balkenende bij uitstek de persoon is die het CDA aan een goed resultaat kan helpen. Dierenartsen mogen medicijnen zoals antibiotica blijven verkopen. Wel moet het antibiotica gebruik volgend jaar met 20% worden teruggebracht. Dat schrijft minister Verburg aan de Kamer burg stelde na berichten over overmatig antibiotica-gebruik in de veehouderij een onderzoek in. Als dierenartsen te vaak antibiotica geven, bestaat het gevaar dat bacteriën resistent worden. Daardoor bestaat de kans dat ziektes bij mensen niet meer kunnen worden behandeld. In Cyprus is waarschijnlijk het lichaam teruggevonden van oud-president Papadopoulos. Na een tip vonden agenten op een kerkhof bij de hoofdstad Nicosia een lijk... dicht bij de plek waar de oud-president eerst lag begraven. DNA-onderzoek moet uitwijzen of het inderdaad het lichaam van Papadopoulos is. Eind vorig jaar werd het door onbekenden opgegraven. Niemand eiste de daad op en ook het motief is nog altijd onduidelijk. De veiling van het eerste deel van de Peter Stuyvesant-collectie bij Sotheby's in Amsterdam heeft 13,9 miljoen euro opgebracht. En dat is ruim drie keer zoveel als verwacht. Hoogste prijs, 900.000 euro, werd betaald door een schilderij Dinosaurier-ei van de Duitser Martin Kiepenberger. Een lid van de Californische Senaat, die jarenlang tegen homorechten stemde... heeft bekendgemaakt dat hij zelf homo is. De Republikein zei tijdens een radio-interview dat hij stemde zoals zijn kiezers wilden... en niet afging op zijn eigen gevoel. Zo stemde de senator vorig jaar tegen een herdenkingsdag... voor de homorechtenactivist Harvey Milk. Het weer, eerst kans op mist, later zonnig en een graad of 6.